Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor het eerst stopt een grote supermarkt met het verkopen van sigaretten. Bij de Lidl ligt vanaf vandaag geen kruimeltje tabak meer in de schappen. Drie jaar geleden konden de supermarktketen het al aan. Alle winkels die vanaf toen open gingen kregen geen sigarettenschap meer. En nu zijn de pakjes dus weg uit alle winkels. Over drie jaar kun je ook bij andere supermarkten geen sigaretten meer krijgen. Noord-Korea heeft voor de vierde keer in een maand een raket getest. Je hoort het te zeggen, het gaat om een nieuwe luchtafweerraket. Die zou snel en nauwkeurig zijn. Andere landen maken zich zorgen. Vandaag gaat het bij de VN-veiligheidsraad over de testen van Noord-Korea van de afgelopen tijd. Giro 555 heeft de afgelopen maanden 9,3 miljoen euro opgehaald bij de actie Samen in actie tegen corona. Het geld is bedoeld om wereldwijd sneller mensen een prik te kunnen geven. Er worden bijvoorbeeld injectienaalden voor Jemen en vaccin, vaccinkoelboxen voor Suriname van gekocht. En sommige mensen hebben hoogtevrees, anderen zijn bang voor spinnen. En Annemarie uit Geesteren in Overijssel heeft een fobie voor bruggen. Het gaat zo ver dat ze soms een heel eind omrijdt om maar niet over een lange brug te hoeven. Het beperkt mijn leven namelijk. Ik weet van als ik een brug zie, dan word ik paniekerig. Dit dus, daar open, Oh, dat vind ik echt eng. Ja, je hoort het al. Ze zit nu toch in een auto over een hele lange brug in Zeeland. Samen met een psycholoog om haar angst te overwinnen. En voor ze het weet is ze dan alweer aan de andere kant van de brug. Dat was hem. We zijn op Schouwen-Duiveland. Oh, dat ging wel heel snel. Ja, ik vond het eh, heel erg meevallen. U had u ingesteld op, ik ga hier eh, deze brug over. Hoe voelt het nu dat u dit gedaan heeft?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 Was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk zich vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard, en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen Maar René Gap, zing het voor ze. Ik heb die de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die boom gepakt, de restjes gepakt. Door Donnie ouwe, zeg eens wat. Als ik morgen de pep een maat geef. Kan ik zeggen dat ik heb geleefd. Het is altijd de feest waar ik ben geweest. Ik ben continu op een paper chase. René plankt die Mary door de week. Je wil niet weten wat hij in het weekend race. Smokkel ontspannen een blazer. Vliegt naar de regenboog in Marianne Weber. Rijd de hard, wel eens een bon gepakt. Zes maanden op vakantie, kom terug bruin gepakt. Duik in mijn zwembad en ik schenk wat. René, proost op het leven, grap. Ik heb die bon gepakt. Ik heb de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restje zon gepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op balkon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooiste op je feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restjes ongepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op mijn kon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt.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 Hoor je nu overal, hoor je nu overal. Ieder en maal weer. ZFM Zomer. to where in taal. Why you see a 10 while the angel learn? That's a pain never end, that's the angel learn. That's a pain never end, that's the angel learn. That's a pain never end. The heroes return and a riot see a 10 while the angel learn. a pity, a pity man line. Final crusade, just around the bend. And when, when we in the fade, the world it will.